Waterbalgemoed met het RWS Journaal. Een Amerikaanse rechter heeft de Palestijnse autoriteit en de Palestijnse beweging PLO... aansprakelijk gesteld voor aanslagen in Israël ruim tien jaar geleden. Onder een antiterreurwet kunnen Amerikanen die slachtoffer zijn van terreuraanslagen in het buitenland... in de VS een zaak beginnen. De zaak was aangespannen vanwege zes aanslagen in en om Jeruzalem... die aan 33 mensen het leven hebben gekost. De Palestijnen moeten van de Amerikaanse rechter 665 miljoen dollar schadevergoeding betalen, maar ze gaan in beroep tegen de uitspraak. Griekenland komt pas morgenochtend met de hervormingsplannen die Europa eist voor het verlengen van de financiële steun, melden Griekse regeringsbronnen. De deadline voor het indienen van de plannen ligt op middernacht, maar de eurogroep zou akkoord zijn met het uitstel. Morgenmiddag bespreken de Europese ministers van Financiën telefonisch de Griekse voorstellen. In Duitsland is een oud-SS'er van 94 aangeklaagd... voor betrokkenheid bij de moord op duizenden gevangenen in kamp Auschwitz. De man werkte in 1944 een maand als verpleegkundige in het vernietigingskamp. In die periode werden er volgens de openbaar aanklager... ruim 3000 mensen vermoord in Auschwitz. De aanklager zegt dat de man, van wie de identiteit niet bekend is gemaakt... moet hebben geweten van de gruwelijkheden in het kamp. De Britse voetbalclub West Ham United onderzoekt of supporters zich schuldig hebben gemaakt aan antisemitisme. Er zijn beelden opgedoken van een groepje mannen die in een metro in Londen een liedje zingen waarin joden worden beledigd. Volgens de reiziger die het filmpje maakte zijn de mannen supporters van West Ham. Als dat klopt krijgen ze een levenslang stadionverbod, laat de club weten. Vorige week was er ophef over een groep Chelsea supporters. Die lieten een zwarte man niet toe in een metro in Parijs. Het weer vanuit het westen trekken er weer buien over het land, soms met onweer. Morgen geregeld zon, maar in de ochtend en begin van de middag ook kans op een bui.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 Vorige week was ik helaas geveld door de griep. Maar eh, nu ben ik er gelukkig weer. Misschien nog met een beetje hoesten, een beetje kuchen, misschien een beetje niezen. Maar we gaan er toch weer iets moois van maken. Eh, ja, je weet inmiddels het format van dit programmaatje. Het eerste uur voor, ja, met name wat popmuziek uit films en natuurlijk westernmuziek. En het tweede uur het meer romantische deel, zal ik maar zeggen. En we hebben altijd de hit van de eh, maand, zal ik maar zeggen. En dat is deze keer Silk Road is. that's for sure. I'm glad let you go. All things must change and remain. Grodus. Eh, bestaande uit Michael Collins en de zanger Sasha Deesree. Ja, mooie muziek. 70 eh, jaar de soul zou ik bijna zeggen. En natuurlijk heb je misschien wel vannacht gekeken naar de uitreiking van de Oscars. En daar is ook de muziek onderdeel bij. En dit nummertje heeft als beste song eh, gewonnen. Een nummer van John Legend Glory uit de film Selma over Martin Luther King. One day when the glory comes, it will be the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, oh. glory, glory. Hands to the heavens, no man, no weapon armed against. Yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtapositioning us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, The spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots we on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes. Every man, woman, and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a ball ego, the biggest weapon is to stay peaceful. We sing, our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win a war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory. One day voor de Best Song uh, vannacht. En wordt eh, gezongen door Common en door John Legend uit de film Selma. Martin Luther King film. Mooie film, draait nu net in de bioscoop, denk ik. Eh, we draaien ook altijd twee nummertjes uit popmuziek die in reclame gebruikt wordt. En ik vond deze er wel mooi bij passen deze keer. just like little girls and boys playing with their little toys. Seems like all we really Real Love. Dat gebruikt is dus in een reclamefilmpje van eh, John Lewis. Dat, met dat filmpje met die pinguin, Het was zo rond de kerst dat het regelmatig op tv was. Mooie muziek. Ik dacht het oorspronkelijke nummer van John Lennon was Real Love. Maar ik weet het niet zeker. Ik ga eraan twijfelen. Ik moet het eigenlijk opzoeken natuurlijk. En daarvoor hoorde je Nena Sherry met Woman. Een muziek die gebruikt werd in de reclame van Miss Eatem Jeans. Eh, mooie muziek, mooi passend bij eh, het thema van vanavond. En ik kwam ook nog een heel mooi muziekje tegen waarvan ik meteen onder de indruk was. Ik zal het je laten horen. Het is uit een BMW-reclame. Luister maar. het is niet anders. Het nummer heet eh, Finding Out More. En het is van eh, Heaven. Volgens mij een van de Nederlandse groep die eh, nogal reclamemuziek maken. Er schijnt ook een, langere versie van te zijn. Zij die op internet moeten kijken. Heaven. H-E-E-H-A-E-V-N. Heaven. Finding Out More heet het. Prachtige reclamemuziek. En dan kom ik bij eigenlijk de, de films die het eerste uur op de rol staan. Is, we hebben het net over Heaven. Safe Haven. Eh, Leaving Las Vegas, Dances with Wolves. Nou, dat zijn alle drie natuurlijk prachtige films. En ik begin met een stukje uit Safe Heaven. Wordt gezongen door Kobe Collate. We both know. They all say it. All the ones that made it. Once you find the one you claim it. But you're gonna have to fight. When I think back That's why we're strong. Now that we spent some. Eh, featuring Gavin DeGraw. We both know het film Safe Haven. Eh, en als je zin hebt in een romantische film... kan je deze film van de week op televisie zien. Donderdagavond om half negen RTL 4 is die het verhaal. De jonge mysterieuze Katie arriveert in een klein dorpje Southport in North Carolina. Haar plotselinge komst roept bij de hechte gemeenschap vragen op over haar verleden... Katie lijkt besloten om te voorkomen een persoonlijke band op te bouwen... totdat een reeks gebeurtenissen ervoor zorgt dat ze in twee relaties getrokken wordt. Eén met Alex, een weduwnaar en winkeleigenaar met twee jonge kinderen... en haar alleenstaande buurvrouw Joe. Nou, een romantisch film, eigenlijk door dezelfde schrijver als The Notebook en Dear John.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 En uh, andere mooie klanken uit deze soundtrack van Safe Haven... is het nummer van eh, Sarah Hayes, Moonshine. cars and stop signs, streets that look like concrete rivers going nowhere. van Save Heaven. En dat was eh, Sarah Hayes met het nummer Moonshine. Het laatste nummertje alweer. De, de muziek is gecomponeerd door, de, door eh, Deborah Lurie. En daar draai ik het nog één nummer van. Om af te sluiten van deze soundtrack. En heb je zin in een romantische film? Kijk dus donderdagavond. Hè. komt die. Dat waren mooie klanken uit de soundtrack van uh, eh, Safe Haven. En eh, we hebben nog meer muziek natuurlijk. Leaving Las Vegas, ook een aardige film, 1995 alweer gemaakt. Hoofdrollen Nicolas Cage. En eh, ik ga er gewoon wat muziek aan draaien.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 You fill my eager heart with such deep Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and only touch on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on. I give myself in sweet surrender. My one and only love. My one. Deze bekende jazzstandard werd eh, gezongen, voortreffelijk gezongen moet ik zeggen, door Sting. Macht, machtig mooie uitvoering. We hebben het dan over de film Leaving Las Vegas. Ben, een gefaalde screenwriter uit Hollywood, is een onverbeterlijk alcoholist. Wanneer hij zijn gezin, zijn baan en ieder toekomstperspectief verliest... besluit hij zijn scheep achter te verbranden. Hij vertrekt naar Las Vegas waar hij een lange uitbarsting van drank en zelfdestructie... zijn einde tegemoet wil gaan. Dan ontmoet hij de prostituee Sarah... Ja, die wanhopig op zoek is naar liefde. Nou, je snapt het al. Weer een romantische film. Zie hem eens staan in de bibliotheek of videotheek. Eh, neem hem mee, want de muziek is voortreffelijk. Ik draai nog twee nummertjes uit. Biker Bar. It's a Lonesome Old Town. Het werd eh, vertolkt door Sting op zijn indringende wijze, zou ik maar zeggen. Je houdt ervan of je vindt het schuwelijk, maar ik vond het heel mooi. En ik vind het ook wel passen bij de maandagavond, deze muziek. Beetje jazzmuziek mag er toch wel in, hè? Filmmuziek mag alles. Ja, de hoogste tijd voor het westernkwartier. Meestal draaien we altijd muziek uit spaghetti westerns. Maar misschien weet je dat John Barry ooit de muziek van een western... Je kent John Barry van alle Bondfilms natuurlijk en heel veel andere films. Maar hij heeft ooit één western eh, de, eh, muziek eh, bijgeschreven. En dat is een hele bekende western, Dances with Wolves. En daar wil ik hem iets uitdraaien. Even kijken welk nummer heb ik op de rol staan. Eh, Ride to Fort Hayes. verhaal over de luitenant John Dunbar... wordt als een held onthaald... en dat hij per ongeluk de troepen van de Unie... naar een overwinning leidt in de Amerikaanse burgeroorlog. Hij vraagt om een positie in het westen, maar hij vindt een verlaten plek. Al snel komt hij erachter dat hij daar niet alleen is. Hij ontmoet een wolf en een Indiaanse stam. Hij raakt bevriend met de indianen en ontmoet een blanke vrouw die opgegroeid is bij een indianen. Nou, het verhaal is bekend. Maar eh, de muziek van John Barry is eigenlijk fantastisch. Sommige mensen vinden dit zijn beste soundtrack. John Barry wordt vaak eh, gekenmerkt doordat hij bepaald motief steeds maar weer laat terugkeren. En eh, in deze soundtrack van Dance with Wolves is dat wat minder. Het zijn allemaal fraaie nummers.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 gecomponeerd door John Barry, Victory... andere film is The Shootist. Een film uit 1976, muziek gecomponeerd door Elmer Bernstein. Het verhaal J.B. Brooks is een oude revolverheld... die ontdekt heeft dat hij kanker heeft en nog maar twee maanden te leven heeft. Hij besluit in een rustig dorpje een kamer te huren... van eh, Bond Rogers en haar zoon Gillum... om zo op zijn dood te kunnen wachten. De zoon vindt Brooks geweldig... Maar Bond vindt hem walgelijk. Brooks realiseert zich dat hij pijnlijk zal sterven. Dan besluit hij eh, nog een laatste keer zijn pistolen te gebruiken. De Shootist, muziek Elmer Bernstein. Legendarische film met in de hoofdrollen John Wayne, Lauren Bacall en Ron Howard. JB Books, and he had a matched pair of 45s with antique ivory grips that were something to behold. He wasn't an outlaw. Fact is, for a while, he was a lawman. Long before I met Mr. Books, he was a famous man. I guess his fame was why somebody or other was always after him. Wild country had taught him to survive. He lived his life and herded by himself. He had a credo that went, I won't be wronged, I won't be insulted, and I won't be laid a hand on. I don't do these things to other people, and I require the same from them. muziek, The shootist Elmer Bernstein. echte echte westernklanken zou ik maar zeggen. Vaak draai ik spaghetti westerns, maar deze keer gekozen voor eh, het betere filmwerk. Dances with Wolves en The Shootist. Twee hele mooie films. Eh, eh, voor de tweede uur, wat heb ik klaarstaan? Nou, ik zou zeggen, steek de kaartjes maar aan, demp de lichten... want eh, de hoogste tijd om in de tweede uur aandacht te besteden aan de muziek... uit een film die slechte kritiek heeft gekregen, The Fifty Shades of Grey. Maar de muziek is wel heel prachtig, van Danny Elfman, een bekende filmknist. En verder heb ik op de rol staan, ja... Lesbian Vampire Killers een naam, een film van niks, maar de muziek is fenomenaal. Debbie Wiseman. Emanuele 4. Emanuele 1, 2 en 3 hebben we gehad. Maar ook Emanuele 4 was er een eh, soft pornografische film. Maar ook die muziek is fantastisch. Dus ik zou zeggen, kom er de tweede uur gewoon lekker bij. Uh, steek de kaars aan, demp de lichten en geniet met deze mooie filmmuziek.